uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In de Russische stad Belgorod zijn meerdere ontploffingen geweest. Volgens de gouverneur staat een munitiedepot in brand. Er zouden geen burgers gewond zijn geraakt. Het is niet duidelijk wie er achter de ontploffingen zit. Eerder deze maand beschuldigde Rusland Oekraïne ervan... een oliedepot in Belgorod onder vuur te hebben genomen. Oekraïne bevestigde die aanval niet... Internationale media hielden er rekening mee dat het mogelijk om de eerste Oekraïense aanval op Russisch grondgebied ging. na twee jaar vol coronamaatregelen werd gisteravond weer een normale Koningsnacht gevierd. In meerdere steden waren grote evenementen met live muziek en andere optredens. Dat trok veel publiek. In en rond Apeldoorn werd de ME uit voorzorg ingezet omdat het te druk was in de stad. ook in Utrecht was het zo druk dat de gemeente mensen opriep om niet meer naar de binnenstad te komen. Er waren nergens grote incidenten. De Amerikaanse Harvard-universiteit wil zijn rol in de slavernij goedmaken door 100 miljoen dollar te steken in een herstelfonds. Aanleiding daarvoor is een rapport waaruit blijkt dat medewerkers van de universiteit... tijdens de slavernij minstens 70 mensen tot slaaf maakten. Het geld in het herstelfonds moet gaan naar onderwijs over de slavernij... en meer onderzoek naar het onderwerp. De politie in Frankrijk heeft een tiende verdachte opgepakt... voor de gewelddadige overval op een waardetransport vorig jaar mei in Amsterdam. Het gaat om een man van 36 uit Lille. Hij kon vorige week worden aangehouden... nadat onder andere opsporing verzocht aandacht besteden aan de zaak. De daders sloegen op de vlucht met een miljoenenbuit... en werden achtervolgd door de politie. Die Wildwest-achtervolging eindigde uiteindelijk in Broek in Waterland. Het weer, een koude nacht met landinwaarts minima van rond het vriespunt.